4 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. Noord-Korea staat op het punt een derde nucleaire test uit te voeren, zegt de Zuid-Koreaanse ambassadeur bij de VN. Volgens hem is het heel druk op het kernwapentestgebied in het gesloten communistische land. Vorige maand kondigde Pyongyang aan een kernproef te houden omdat het land kwaad is vanwege VN-sancties. Die zijn verscherpt nadat Noord-Korea in december een lange afstandsraket had gelanceerd. Met de raket is een satellietenruimte ingebracht. Aangenomen wordt dat Noord-Korea de raket vooral bedoeld heeft als wapen. Volgens Seoul kunnen de Noord-Koreanen met de raket het westen van de Verenigde Staten bestoken. De gijzeling van een vijfjarige jongen in Alabama in de Verenigde Staten is voorbij. De jongen is gered, de gijzelnemer is dood. FBI-agenten bestormden de locatie waar de man het kind vasthield. Afgelopen dinsdag schoot de gijzelnemer een chauffeur van een schoolbus neer... en nam de jongen mee naar een bunker in zijn achtertuin. De politie onderhandelde de afgelopen dagen met de gijzelnemer. Het zou gaan om een Vietnam-veteraan die al eerder met justitie in aanraking kwam. In Venezuela heeft vicepresident Maduro een brief voorgelezen van de zieke president Chavez. Hij deed dat tijdens de jaarlijkse herdenking van een mislukte coup van Chavez in 1992. Het is de eerste keer dat de president publiekelijk van zich laat horen... nadat hij op Cuba vorig jaar voor de vierde keer werd geopereerd aan kanker. In de brief zegt Chavez dat hij het jammer vindt dat hij niet bij de viering kan zijn, maar dat de strijd van hem verlangt dat hij vecht voor zijn herstel. Mijn geest en hart zijn bij jullie allen op deze dag, al dus Chavez. Ik ben bij jullie met mijn rode baret op. De SP wil een breed onderzoek naar de ondergang van SNS Reaal. Het liefst wil de partij een parlementaire enquête, maar het mag ook een gewoon onderzoek zijn. De SP wil niet alleen kijken naar de gang van zaken bij de bankverzekeraar... maar vooral ook naar de rol van de Nederlandse bank als toezichthouder. Het weer, vannacht vanuit het westen buien met steeds meer kans op natte sneeuw. Het is een graad of drie. Overdag winterse buien, maar ook zon en dan ongeveer vijf graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. U luistert naar het eh, derde uur alweer van het programma Dit is de Nacht. We zijn precies op de helft. We hebben nog eh, kleine twee uur te gaan. En om zes uur dan, eh, dan ga ook ik maar eens weer wat anders doen. Maar tot die tijd hou ik u graag gezelschap. En in het derde uur is dat vooral met muziek. En dan beginnen we met, met een Belgische tweemansband van eh, Paul Michiels en Jan Leijers... die in 1988 de succesvolle single The Way to Your Heart uitbrengt. dat duo. En de groep die heeft er niet alleen de nummer 1 heeft mee in België en Nederland... zelfs in de Amerikaanse Billboard Hot 100... daar reikt het popnummer tot de 41ste plaats. We gaan luisteren naar 1981, 81, 88, The Way to Your Heart. De Nacht. Met Renze Klamer. een beetje een eh, nieuw fenomeen. De Lameniers, Ho Hey, een eh, nummer uit 2013. En het wordt veel gedraaid de laatste tijd, eigenlijk op eh, verschillende zenders. Zowel op 3FM, Radio 1, Radio 2. Het is een, het is een band uit Denver, Colorado. En ze maken aanstekelijke folknummers. Ze zijn ook al eh, gelijk genomineerd voor twee eh, Grammy Awards. En op 10 februari weet de band of ze de awards voor eh, Best New Artist en Best Americana Album mee naar huis mogen nemen. Dat nog even de vraag. Ik geniet er niet ieder van. Ho hey. Het is een beetje een, ja, klinkt een beetje als kaboutertitel. Maar het is wel een nummer waar ik, waar ik vrolijk van word. Zo een beetje midden in de nacht. We gaan, we gaan door met muziek eigenlijk nog de rest van dit uur. een beetje op een muzikale zoektocht. Ja, dat doet Herbert Codé. Die presenteerde dit programma ook vroeger en die, eh, die stelt toch altijd weer een hele bijzondere muzieklijst samen.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 die in 1989 opgericht werd door eh, Paul Heiden, voormalig liedzanger van de House Martins. En ze scoorden daar twee hitjes mee, Song for Whoever en A Little Time, die u net hoorde. Ehm, tenminste in Nederland, want in Engeland scoorde het, dit, dit groepje eigenlijk hit na hit tot in 2007, toch al wel weer een jaartje of eh, zes geleden... Ehm, de band uit elkaar ging vanwege, niet echt origineel... een eh, verschillend inzicht over de koers die de band moest gaan varen. Ja, dat, dat, eh, zo gaat het met bandjes. Op een gegeven moment dan valt het eh, vaak uit elkaar. Eh, maar ze hebben in ieder geval mooie muziek achtergelaten... waar wij voor altijd van kunnen genieten. En dit was er eentje van. Wie ook mooie muziek kan maken, dat is David Gray. Ik ben wel een, fan van, van die man. Die maakt vaak ook hele mooie uitvoeringen. met, met piano van, van bekende liedjes. maar hier zingt hij iets anders. Please Forgive Me uit 1998 van David Gray. Please forgive me if I act a little strange. For I know not what I do. Feels like lightning running through my veins. Every time I look at you. Every time I heels on. You give me fever like I've never known. Yes, you're just a product of loneliness. I like the groove in your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up and we'll paint the town because you kiss me, baby, and tell me twice you're the one for me, the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone. I like the feeling you're giving me. Hold me, baby, I'm in ecstasy. And I'll be working from nine to five to buy you things to keep you by my side. And I've never felt so in love before. Promise me, baby, you'll love me forevermore. I swear I'm keeping you satisfied. Cause you're the one for me, the way you make me feel. You're really turning me on. You knock me off of my feet. My lonely days are gone, gone, gone. feel good. Yes, you kiss me, baby. I feel your fever. Oh, baby, you make me feel so good. Pretty baby, just like I knew you could. Oh, heerlijk. Ik hou hier zo ontzettend van, van die, eh, van die jazzy covers. The Way You Make Me Feel, we kennen het natuurlijk allemaal van Michael Jackson. Het was zijn eh, vijfde nummer 1 in Amerika, afkomstig van zijn album Bad. Ehm, maar hier werd het dan gecoverd door Paul Enka, The Way You Make Me Feel, uit 2005. Toen heeft hij dat gedaan. Het is een beetje, eh, ja, een beetje oldschool uh, jazzy-stijl en ik hou daar wel heel erg van eigenlijk. Ik, eh, ik, werd er, eh, ik werd er erg blij van. Ik hoop u ook. Het is, eh, hoe laat is het? Drie minuten voor half vijf. We hebben nog ongeveer anderhalf uur te gaan. En over een uur precies dan beginnen we met de rubriek Focus op de Wereld. Dan praat ik met, met hulpverleners die ergens in het buitenland actief zijn. Die ooit waarschijnlijk geëmigreerd zijn en zich in zijn gaan zetten voor allerlei goede doelen. En dan vertellen ze eigenlijk over het werk wat ze daar doen... en ook nog een beetje over de, ja, de actuele situatie. Zo'n land vaak speelt er weer van alles wat interessant is... om over te praten met elkaar. En maar dat pas over een uur en tot die tijd eh, kunt u lekker genieten van veel muziek. En eh, nu van één jaar toch wel van eh, de grootste artiesten die we toch wel kennen een beetje. een beetje van het genre lichte popgitaarmuziek. Bob Dylan, in dit geval met het nummer Watching the River Flow. What's the matter with me? I don't have much to say. Daylight sneaking through the window, and I'm still in this old night cafe. Walking to and fro beneath the moon, out to where the trucks are rolling slow. To sit down on this bank of sand. back in the city. But instead of this old bank of sand, with the sun beating down over the chimney tops and the one I love so close at hand. If I had wings and I could fly, I know where I would go. But right now I just sit here so contentedly and watch the river flow. People disagreeing on just about everything, yeah. Makes you stop and wonder why. Why only yesterday I saw somebody on the street who just couldn't help but cry. Oh, but this old river keeps on rolling though. No matter what gets in the way and which way the wind does blow. And as long as it does, I just sit here and watch the river flow. Dit is De Nacht met Renze Klamer. Love of my life, you don't know what you do to me. Love of my life, you don't you see zijn natuurlijk vooral bekend van eh, Through the Barricades, dat mooie nummer. Maar ook dit maakten ze I'll Fly For You van Spendau Ballet. En daarvoor de Puma met The Love Of My Life uit 2012 ik zit ook nog een beetje terug te denken aan het, eh, aan, aan, het, eh, aan het begin van deze nacht. We zijn al vanaf twee uur bezig. Ik weet niet of u ook al vanaf die tijd luistert... dat u veel later later bent ingeschakeld en achter de vrachtwagen zit. Wat het over, eh, over rituelen. En ik dacht van tevoren, waar zullen mensen over bellen? Zal het gaan over een broodje hagelslag? Of, of zal het gaan over... maar het ging opeens over de rituele slacht. En het was me toch een heftig gesprek. Ik, ik, krijg, moet, ik krijg ook nog steeds mailtjes erover binnen over die, eh, over die rituele slacht. Dat zit toch hoog bij mensen. Ehm, maar nu zijn we lekker weer heel even in een andere eh, vaarwater, eh, vaarwater beland. Ehm, en we zijn aan het genieten van muziek net van Spandau Ballet. En het volgende nummer is How to Save a Life. Het is de titeltrack van een debuutalbum van The Fray. En het wordt een eh, monsterhit, eh, werd destijds in de Verenigde Staten... dankzij de populaire tv-serie Grey's Anatomy. Ik moet zeggen, ik volg niet echt volgens mij ook meer net een beetje een vrouwenserie. Maar desalniettemin ontzettend populair. Het nummer gaat over de problemen waarmee een tiener op jonge leeftijd krijgt te maken... en over de mensen die daarbij willen helpen. Het is misschien een beetje een zware boodschap, maar wel gegoten in een eh, zeer pakkende piano ballad.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 Hoe lacht er genoeg de zakenman zonder mededogen die komt opponent verslagen vindt. Zelf haast failliet gaan. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. De zon schijnt, er is geen reden. Met rot weer en het harde wind te gaan fietsen met een kind. all Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dat wordt voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog, dat het wordt voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij de een dan de dan Groot met Jimmy. Een van de betere nummers eh, vind ik van zijn hand. Ehm, we gaan nu luisteren naar Donald Fagan. Dat is een uit New Jersey afkomstige muzikant... die tijdens zijn studie een, eh, een man ontmoette die heette Walter Becker. En daarmee eh, samen heeft hij een band opgericht. Steely Dan heette dat. En ehm, ja, die hadden wel, eh, ook wel succes, maar solo heeft hij ook succes... met The Nightfly en IGY. Je moet het maar net even kennen. En het album The Night dat is in de jaren 80 een van de eerste digitaal opgenomen albums. Ja, dat, dat is dan toch weer zo'n eh, zo'n eh, zo'n changing tijdperk waarin alles van analoog naar digitaal ging. Ik zie ook wel eens eh, op, op internet zie ik dan van die plaatjes verschijnen van nu. Van, eh, van zo'n eh, een, cassettebandje met een potlood erbij. En dat dan, daar staat dan bij dat onze kinderen zeg maar, nooit meer zullen begrijpen wat het verband is tussen die twee. Terwijl u natuurlijk, net als ik weet, dat je daarmee dan even zo'n zo'n band of een VHS lekker even terug kon draaien. Als die, als die een beetje vast was gelopen of de, of de band zat er een beetje uit. Maar ja, dat is, eh, dat is allemaal verleden tijd. En in 1980 dus al werd er digitale muziek opgenomen... door deze Donald Fagan met The Nightfly. En daar gaan we nu naar luisteren. seven second delay we use. So you say there's a race of men in the trees. Your for tough legislation. Thanks for calling. Wait on night for calls like these. for sure. Furtado, I'm like a bird. Toch alweer 13 jaar geleden. Ik kan me nog zo goed herinneren dat het nummer een, eh, een grote hit was. Het was voor mij, eh, het was ik nog een, een, jong tienertje, maar ik, eh, ik vond het toen al een erg leuk nummer. we zijn een beetje aan het eind gekomen van het, van het derde uur van het programma Dit is de Nacht. Nog ongeveer 45 seconden te gaan. En het volgende uur, dat, eh, dat bestaat als u een trouwe luisteraar bent... dan hoef ik het u niet te vertellen. Maar goed, er zijn vast ook mensen die, eh, die wat minder vaak luisteren... die nu ingeschakeld zijn. Dat bestaat voor de helft uit muziek. En dat zal dan de eerste helft zijn. En voor de tweede helft, dus vanaf half zes... dan hebben we de rubriek Focus op de Wereld. Ja, daarin sluit wat meer ook eh, aan bij de actualiteit van, van de dagprogrammering van Radio 1. En daarbij praat ik altijd met twee mensen die, die eigenlijk hun leven hebben ingewisseld voor een leven in het buitenland. En zich dan specifiek ook inzetten voor een, eh, voor een goed doel. En dat nieuws komt vandaag uit, eh, uit Oeganda, de parel van Afrika. En uit eh, Bolivia in, in Zuid-Amerika. Alleen degene die daar dan normaal actief is, die is dan nu even in Nederland. Maar die kan ons wel even mooi updaten daarover.